Verder worden mensen die nog worden verdacht van een terroristisch misdrijf onder dezelfde omstandigheden vastgehouden als mensen die al veroordeeld zijn. De organisaties roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat mensen niet meer automatisch op deze afdeling worden geplaatst, maar dat van geval tot geval wordt bekeken hoe groot het risico is dat ze vormen. De man die door tv-maker Jelle Korsius wordt beschuldigd van verkrachting spreekt dat tegen. De beschuldigde tv-producent Gijs van Dam zat samen met zijn advocaat Peter Plasman in het tv-programma Pauw. Daarin zei Plasman dat hij namens zijn cliënt aangifte heeft gedaan tegen Brand Korsius wegens smaad. Brand schreef vorige week in Trouw dat hij 15 jaar geleden was gedwongen tot orale seks nadat hij was gedrogeerd. Van Dam zei in het programma dat hij wel seks heeft gehad met Brand maar dat dat met wederzijdse instemming was. Opnieuw is iemand uit het campagneteam van president Trump in verband gebracht met de Russische overheid. Trumps buitenlandadviseur George Papadopoulos heeft bekend dat hij tegen de FBI heeft gelogen over zijn contacten met een Russische professor die banden heeft met het Kremlin. Hij zei aanvankelijk tegen de FBI dat de professor een onbelangrijke figuur was, terwijl hij wist dat het niet zo was. Ook loog hij dat hij de Rus alleen sprak voordat hij in Trumps campagneteam kwam. Het weer minimaal 3 graden vannacht, overdag vaak bewolkt, soms regen en motregen.